niet voor miljarden euro's gekort wordt op ontwikkelingshulp. Het weer bewolkt en in het westen af en toe zon. Temperatuur stijgt naar zo'n 7 graden. Vanavond en vannacht vanuit het noorden wat regen. Morgen zwaar bewolkt, maar wel overwegend droog. Dit was... de is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam en op de A16 tussen Rotterdam en de grens met België.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 Hey, hey, I ain't checking for them, better be straight if you're looking at me. I need a soldier that ain't scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. If it's Dallas, ain't hood.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 I know some soldiers in here. Where they at? Where they at? Don't mind putting that on me. Where they at? Next to the sleepers, keep a toy in the trunk of the lat. A reformed D-boy used to run in the trap.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 I need a soldier that ain't scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. If your status scared to stand up for me. Gotta know to get dough, ain't better be street. I like the boys over there, they looking strong tonight. Strong tonight. Just might get one the phone tonight. Phone me in the dickies in my zone tonight. zone tonight. He don't know it might be on tonight. Oh, he looking good and he talking right. Talkin right. He the type that might change my life. Change my life. Every time he look at me, my girl If your status ain't hood, I ain't checking for them. Better be straight if you're looking at me. I need a soldier that ain't scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. If your status ain't hood, ain't hood, I ain't checking for them. Better be straight if you're looking at me. I need a soldier that ain't scared to stand up for me.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 Vanavond speelt Ajax voor de Europa League tegen de Engelse club. De politie nam onder andere een ploertendoder, traangas en een boksbeugel in beslag. Na de aanhouding van de Ajax-fans werden op het Rembrandtplein ook 54 Belgen opgepakt. Volgens de politie waren het supporters van Anderlecht die zich bij de Amsterdamse fans wilden aansluiten. Ook zij zijn vrijgelaten, maar moeten onmiddellijk de stad verlaten. Anders worden ze opnieuw aangehouden. Oud-staatssecretaris Gerrit Ibema is overleden. Ibema kwam in 1989 voor D66 in de Tweede Kamer. Tussen 1998 en 2002 was hij staatssecretaris van Economische Zaken in het Tweede Kabinet Kok. Daarna vervulde hij verschillende bestuurlijke functies, onder andere in de Raad van Commissarissen van Nuon. Gerrit Ibema was al langere tijd ernstig ziek. Hij is 66 jaar geworden. PVV-leider Wilders zegt dat het CDA verdere hervormingen kan vergeten als er niet bezuinigd wordt op ontwikkelingssamenwerking. Dat maakte Wilders duidelijk via Twitter. Volgende maand beginnen de onderhandelingen tussen coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV over mogelijke extra bezuinigingen. CDA voelt voor hervormingen op de woningmarkt, de sociale zekerheid en de zorg, maar wil liever niet snijden in de hulp aan ontwikkelingslanden. Wilders heeft al eerder gezegd dat er met de PVV niet valt te praten,